Katrien Straatman met het NOS-journaal. PostNL komt mogelijk in Belgische handen. Het Belgische B-post wil het Nederlandse bedrijf overnemen, meldt de Belgische krant Le Soir. Op de beurs in Brussel werd de handel in aandelen B-post aan het begin van de middag stilgelegd. En ook op de Amsterdamse beurs is de handel in aandelen PostNL stilgezet. In een reactie op de geruchten ging de koers PostNL met 5,4% omhoog. PostNL wil niet reageren. B-post komt snel met een mededeling. De ANWB adviseert automobilisten die van plan zijn om door Frankrijk te reizen... om te tanken bij iedere mogelijkheid die zich voordoet. Als gevolg van de acties bij olieraffinaderijen... is bij meer dan de helft van de Franse pompen geen brandstof meer te krijgen... of alleen nog op ratsoen. De tekorten zijn het grootst rond Parijs en Nantes... waar bijna 90% van de stations geen brandstof meer heeft. De verwachting is dat de tekorten voorlopig aanhouden. 23 sporters van de Olympische Spelen in Londen zijn alsnog betrapt op dopinggebruik. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité laten weten na het hertesten van dopingmonsters. De 23 sporters worden niet bij naam genoemd. Ze komen uit zes verschillende landen en zijn actief in vijf takken van sport. Studenten van hogescholen en universiteiten worden in het tweede jaar vaak gedwongen te stoppen met hun opleiding omdat ze niet genoeg punten hebben behaald, schrijven studentenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder had minister Bussemaker een proef gedaan met een bindend studieadvies in het tweede studiejaar, maar dat bleek niet te werken. Volgens de studentenorganisaties zijn er toch nog steeds veel hogescholen en universiteiten die ook in het tweede jaar een bindend studieadvies hanteren. 24 leerlingen van het Augustinus College in Groningen moeten hun examen aardrijkskunde overdoen door een fout van de school. De school had de leerlingen een atlas gegeven, terwijl dat bij het VMBO-examen niet is toegestaan. De leerlingen mogen begin juni het examen aardrijkskunde overdoen. Het weer, wolken, zon en een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen en overmorgen toenemende kans op een hagel- of onweersbui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. De vrijdagmiddagspits in de Randstad is begonnen. Maar de meeste files leveren nog niet al te veel vertraging op. Het is vooral druk op de A1 in het midden van het land. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat het wel eenmaal stil voor de Wijkertunnel. Daar is namelijk te hoge vrachtwagen gestrand. Voor de tunnel 7 kilometer file staat er. Op de rijbaan richting Amstelveen, daar moest je heel even op de rem. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een korte file.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 Alle top 40's zijn weer gepubliceerd, dus ook de Europese. En die ga je vandaag horen tot 5 uur. Deze week in de lijst hebben we 13 stijgers, 9 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. De nieuwe binnenkomers zijn Charlie Poet samen met Selena Gomez, Ariana Grande en Sigala, John Newman en Nile Rodgers. In welke volgorde en welke positie, dat hoor je natuurlijk zo direct zijn drie artiesten ook uit de lijst verdwenen. met Simons met Catch and Release na 26 weken. Fleur is na 18 weken met haar nummer 6. En Coldplay met hem voor de weekend na 28 weken ook uit de lijst verdwenen. Snelste taler eh, deze week is Rochelle met All Night Long... met maar liefst 14 plaatsen naar beneden. En de snelste stijger eh, is eh, van Alice to the Looking Glass Gisteren uitgekomen in Nederland in de bioscoop. Vandaag dus uh, eh, 12 plaatsen gestegen, dat nummer erover. Gezongen door Pink en het nummer heet Just Like Fire. Welke positie nou eh, precies terecht eh, zijn gekomen, blijf gewoon luisteren. Dat is ook zeker weten gaan vertellen voor je. Hey, rond de klok van half vier gaan we even overschakelen naar Tim. Ik zei het al, de vrijdag voor de race in Monaco. En ik ben benieuwd wat daar allemaal gaat gebeuren. En daarvoor ga we over naar Tim Koemans. En die zal wat eh, allemaal gaan eh, vertellen. En rond de klok van half vijf zullen we even in vogelvlucht de Nederlandse top 40 gaan behandelen. En rond de klok van kwart voor vijf zijn we aangekomen aan de top 3 van Europa. En hoe die eruit gaat zien, dat eh, ga ik jou straks allemaal verklappen. Eerst gaan we luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. 21 Pilots op uh, nummer 3. Op nummer 2 stond Dua Lipa en op nummer 1 Justin Timberlake. Hey, wij gaan beginnen aan de lijst eh, van deze week, de top 40.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 Nu ondertussen 24 weken lang in de lijst. Vorige week op 27 eh, en deze week op 38. Dit was Lucas Graham met 7 Years. Even zijn aangekomen op de... Nou, we zijn aangekomen aan nummertje 36. En dat is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Deze man die daarop binnen is gekomen plaatst vooral akoestische versies van eh, hits op zijn YouTube-kanaal. Het brengt hem in eh, januari 2012 op de Amerikaanse tv... waar hij eh, Need You Now, origineel van natuurlijk Lady Antebellum, uitvoert. Nou, inmiddels heeft de in New Jersey geboren zanger een platencontract bij Atlantic... en brengt hij begin 2015 zijn eerste single Marvin Gaye uit. En daarop is ook onder andere Megan Trainor te horen. Nou, ik heb het natuurlijk over eh, Charlie Poet. Die werkt ondertussen voor uh, Trey Songs, Jason Rulo en Lil Wayne. En uh, neemt met uh, Wiz Khalifa de beroemde track See You Again op... voor de soundtrack van Fast and Furious 7. Dat in de top 40 meteen een top 3 hit wordt voor Charlie Poet. Nou, met Megan Trainer maakt hij de track Marvin Gaye... en verschijnt op 29 januari 2016 zijn debuutalbum Nine Track Mind... En daarvan weet ook de openingstrik eh, One Callway de Europese top 40 te bereiken. En eind mei wordt duidelijk dat eh, We Don't Talk Anymore... zijn duet met Selena Gomez zijn volgende single is. En die is eh, deze week nieuw binnengekomen, dus op een hele mooie 36e plaats. Dit is Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore. shame single van zijn uh, laatste album Charlie Puth samen met eh, Selena Gomez. We Don't Talk Anymore, nieuw binnenkomen deze week op een eh, hele mooie, respectabele 36e plaats. Straks nog twee andere nieuwe binnenkomers, maar eerst de nummer 34 van deze week.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 Ganesh samen met Olivia O'Brien met I Hate You, I Love You prachtige, rustige plaat. Even, ze hebben de eerste kwart eh, van de lijst alweer gehad. En ehm, daar ga ik even een kleine race meegeven. Want we hebben een paar platen overgeslagen. Op 40 eh, staat deze week Jal samen met Carpiello Richardson met 100 miles. 14e week dat ze erin staan en blijven zitten deze week. Op 39 staat X Ambassadors met Renegades. En op 38 Lucas Graham met Seven Years. Op 37 vinden we dan Jess Glynn met Ain't Got Far To Go. En nieuw binnengekomen op 36 was Charlie Puth samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. Op nummer 35 de Chainsmokers met Don't Let Me Down. En op 34 Ganesh samen met Olivia O'Brien, I Hate You, I Love You. Je hoorde hem net. 33 dan Alan Walker met Faded. 32 is voor eh, Major Lazer samen met Nyla met Light It Up. 31 staat eh, Aluna George samen met Popka eh, met I'm In Control.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 Dit is Douwe Bob met Slowdown op 29. should find a place to lay my head. Afgelopen week was eh, deze beste man in het eh, Haarlemse te vinden. Toen was hij eh, aan het stappen met vrienden. En onder andere in de Steels was hij aanwezig. Nou, op zich is daar niks mis mee. Moet allemaal kunnen, maar wat zei het zo? wat is er gedaan nou gebeurd? Toen ze buiten kwamen begon er een eh, kleine schermutseling, een kleine vechtpartij. En eh, ooggetuigen zeiden dat uh, eh, Douwe Bob daar zelf bij betrokken was. Echter is niets minder waar. Op zijn Facebookpagina had uh, Douwe Bob zelf gepost dat hij daar niks mee te maken had. Dat zodra er wat gebeurde, dat hij zijn vrienden meenam en de plek verliet. Wel heeft een van zijn maten een eh, klap ontvangen. Maar zelf heeft hij eh, niet geslagen en ook geen klappen ontvangen. Al dus uh, Douwe Bob op zijn Facebookpagina. Nou goed, in ieder geval een prachtig nummer. Helaas maar 11 geworden in het Songfestival. Maar wel een hele mooie. 29e plaats in de derde week in de Europese top 40. En wat mij nog steeds opvalt is dat er geen andere ehm, ja, echte songfestival nummers in staan van de eh, afgelopen Songfestival. Ik moet toch maar eens een keertje goed gaan kijken of je niet ergens eh, eentje verstopt is die ik over het hoofd heb gezien. Want ik vind het wel heel bijzonder. Als dus kijk vorig jaar, er waren meteen drie of vier eh, nummers van het Songfestival die in de lijst terechtkwamen. Maar goed, dat zal ik even goed gaan uitzoeken voor jullie. Maar daarentegen zoveel hele, hele, hele goede nummers waren er ook weer niet. Maar ja, dat eh, zal weer aan mij liggen. we zijn toegekomen aan de tweede nieuwe binnenkomer eh, van deze week. Die vinden we op een 27e eh, plek. En dit is een dame die we allemaal heel goed kennen. Ariana Grande heb ik het dan over. En die kennen we natuurlijk van bijvoorbeeld Love Me Harder of One Last Time. Nou, in 2016 werkte Ariana samen met Nathan Sykes... als ze een van zijn nummers Over en Over Again een duet maken... Nou, 20 eh, mei verschijnt haar eh, derde album, Dangerous Woman... waarvan de titeltrack twee maanden voor de release verschijnt... en eh, een Europese top 40 wordt. Als tweede single van dat album verschijnt uh, Into You... en die komt deze week nieuw binnen op een 27e plaats... in de Europese hitlijsten. Dit is Ariana Grande met Into You. wat, eh, wat je nou om te overkomt. Denk een nieuwe hit eh, te, te, te, draaien. Prachtig nieuw binnenkomen Ariana Grande interview. En dan moet ik meteen eh, denken van, waar is die Sander nou? Die was toch helemaal in de stemming altijd van de Euro Breakdown. Nou, hij komt binnengelopen hoor. Maar die vind ik niet zo belangrijk nu, want aan de telefoon heb ik Tim Koemans. Want ja, ik zei het aan het begin van de uitzending. Dit zit aan het voorweekend, tenminste de dag voor het weekend van Monaco. Ik ben zo benieuwd, Tim. Vertel eens. Goedemiddag overigens, Tim. Goedemiddag. Uh, <laughs> <laughs> ja, Grand Prix van Monaco. Het is natuurlijk altijd een beetje eh, ja, een soort kantelpuntje aan het begin van het seizoen. Eh, eerste vijf wedstrijden zijn geweest en dan komt Monaco. En eigenlijk is alles anders in het kleine prinsdompje in, in Frankrijk. ineens gaan de gelden niet meer. Het is allemaal nu optrekken en zoveel mogelijk downforce op die auto zetten om, om alle bochten zo snel mogelijk af te kunnen leggen. En eh, ja, dat uitte zich meteen in de vrije training eigenlijk. Eh, vrije training 1 was het wel nog steeds Hamilton die de kop pakte, maar met, waar de tijden allemaal een beetje achterbleven in de eerste vrije training. Eh, vrije training 2 gingen de tijden al een stuk naar beneden en was daar ineens Daniel Ricciardo aan kop. met de Red Bull die overigens een update heeft gehad. er zijn voor de vier Renault-motoren in het veld, dus de Red Bulls en het team van Renault zelf, waren er maar twee motoren beschikbaar voor de update die eigenlijk pas voor volgende race in Canada beschikbaar zou zijn hebben ze dat een stukje naar voren getrokken en kunnen um, zowel Magnussen als Daniel Ricciardo met die update gaan rijden. Wat inhoudt dat er eigenlijk een, een, heel makkelijk gezegd 35 pk extra beschikbaar is voor de mannen met de geüpgrade motor. En dat zien we meteen in vrije training 2, eh, die overigens gisteren al werd afgelegd. Dat is altijd zo, Monaco. Op vrijdag is het rust. En op donderdag worden al twee vrije trainingen gereden. En dan ook morgen wordt nog een vrije training gereden en de kwalificatie. Eh, Verstappen eh, VT1 op P5. Zat er dus gewoon redelijk goed bij. En eh, in VT2 lag hij op P4 aan het eind van de sessie, maar wel op een bijna seconde van Ricciardo. Dus dat gat is eh, groot. Ja, dat is inderdaad groot. Maar goed, nogmaals, zoals we elk weekend weer roepen, het zijn en blijven <laughs> vrije trainingen. Dus daar kunnen we nog helemaal niks, eh, helemaal niks op afdingen. Ehm, maar ja, het is ook wel een kleine indicatie in hoe, hoe de gasten, hoe de heren coureurs zitten. En eh, ja, we zien nu dus dat er een uh, flink gat tussen zit. Dus we gaan kijken of eh, Max daar de aankomende kwalificatie iets dichterbij kan zitten. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Maar morgen dus die kwalificatie erover en nog een vrije training? Ja, klopt. Morgenochtend gaan we eens kijken naar de, de, de, andere vrije training. En dan gaan we ook zien of de Mercedes er weer voor Ricciardo zitten. was vorig jaar natuurlijk Rosberg. Zeker nog, de afgelopen drie jaar, zeg ik het goed, afgelopen drie jaar uit mijn hoofd dat Rosberg daar wist te winnen. Eh, ja, dat zeg ik inderdaad goed. <laughs> Ehm, dus dat is, uh, dat is eh, ja, leuke voor Hamilton. En die heeft daar volgens mij nog nooit gewonnen. En dat, oh jawel, in 2008 heeft hij daar gewonnen. maar dat is ook alweer acht jaar geleden. Dus wat dat betreft is het tijd voor Lewis om daar weer eens een keer uit zijn pan te gaan, om het zo te zeggen. Mhm. En om die tweede plek in het wereldkampioenschap weer terug te pakken. Want na het debakel van vorige race in Catalonia was het Kimi Räikkönen die de tweede plaats in het kampioenschap heeft overgenomen. Dus die staat nu achter Rosberg op P2. Verder eh, weinig nieuwtjes eigenlijk, ja, behalve dan die Renault upgrades. En eh, is het rustig vandaag in uh, Formule 1 wereld. Ja, het is inderdaad een, een hele rustige dag voor de Formule 1 vandaag. Morgen dus om 11 uur de laatste vrije training. hey, Tim, ik wil alvast vooruitblikken naar volgende week. Volgende week, ja. Stap Racing Days. Ja. Dat wordt, wordt fantastisch. Want jij gaat voor 100.000 man rijden, geloof ik? Ja. ja, ik moet het er even in wrijven weer, hoor. Ook, uh, ook het raceteam uh, eh, met de Mazda MX-5 Cup, eh, zijn de voorbereidingen in volle gang. Ik heb een hele mooie grote tent geregeld via Pep Sports en, en ook wat entertainment. Dus ik zou zeggen, kom lekker langs allemaal bij ons op de stand. En dan gaan we, lekker, gaan we er een mooi feestje van maken volgende week. En natuurlijk gaan we kijken met z'n allen naar hoe Max Verstappen zijn, ja, dan zijn Red Bull echt over Zandvoort gaat jagen. misschien dat hij zelfs wel zo gek is om te kijken naar het ronde met die auto. moet wel een hoop gebeuren, wil dat voor elkaar komen, zeg maar. Maar ja, wie weet. Ja, ik ben inderdaad benieuwd. Maar ehm, ik eh, zat van, eh, vanmiddag toevallig naar het plattegrond te kijken eh, voor die dag. Ja. Ehm, je hebt twee verschillende paddocks maar die dag eigenlijk. en welke paddock sta jij? ik sta op de B-paddock, oftewel de tweede paddock. oftewel niet de Formule 1 paddock. Ah, dat is het ge gearceerde gedeelte op de plattegrond. Mhm. zeg maar achter het pitsgebouw tussen de Tarzan en de Gerlachbocht in is de Formule 1 paddock waar Max zal paraderen en waar Max handtekeningen zal uitdelen. En dan hebben we nog het, eh, het, de grote paddock zeg maar, onder de tunnel. Als je het binnenste terrein van het circuit opkomt, dan kom je ons tegen met de hele Mazda-clan. En eh, het NK historische GT's is daar ook aanwezig. Dus dat, eh, dat belooft dan ook goed. Veel entertainment, er hoop leuke dingen te zien zijn. Het zal bijzonder druk zijn, vrees ik. Want met alle duimkaarten mag je ook daar op die tweede paddock terecht. Oh, is dat zo? ja, ja. Oh, ik dacht dat dat... Uh... Met, uh, met de Jumbo-kaarten, die mogen ook bij ons komen kijken. Nou, dus bij het Park van mij en de... Oh ja, Jumbo-familieplein natuurlijk. Ja, precies. Ah, nou snap ik hem. Nee, spannend wordt het dus, Tim. Ja, we hebben er vreselijk veel zin in met z'n allen. Natuurlijk eh, druk het voorbereiden, maar dat gaat, dat gaat ongetwijfeld goed komen. Nou, helemaal goed. Ehm, wat verwacht jij voor Verstappen zondag? Welke plaats? wat is je voorspelling? P4. Ehm, P4, nou daar doe ik het voor. P4. Ik ben blij als hij P4 haalt. dat zei ik in Barcelona. Ik zei in Barcelona ook dat hij vier zou worden. Dus dat, uh, daar hou ik me een beetje aan vast dat hij weer wint. <laughs> Ja, komt het omdat jij bij 4 werkt toevallig? Nee, dat is nog geen sluipreclame wat ik hier heb gelezen. Dat had ik, maar uh, is dat je het zegt. <laughs> Nee, oké, dat gaat het goed. Nee, helemaal super, dat, Tim. Eh, dat valt allemaal mee. hey, dankjewel, tot zover. Overigens, uh, één laatste nieuwtje wat wel natuurlijk oh. leuk is voor Race Binnen Nederland... is dat wij zondagavond ook kunnen gaan kijken naar de Indy 500. Het is eh, James Hinchcliffe die daar de pol heeft gepakt afgelopen zondag. dat is wel spannend aan, aan de Indy 500. De kwalificatie is een week voor de race. Oké, dat is apart. <laughs> dat is inderdaad apart. En wat, wat ook leuk is, dat mensen tijdens de kwalificatie van de Indy 500... Die rijden vier rondjes op de oval. Mhm. En eh, hetgene waar ze op meten is de gemiddelde snelheid over die vier rondjes. En James Hinchcliffe die pakte de pole met een gemiddelde snelheid van 372 km per uur. Zo. Gemiddeld, over vier rondjes. En dan zeggen ze dat de Formule 1 hard gaat. Ja, ja, ja. <laughs> die, die jongens op India natuurlijk wel rijden, is iets anders. Maar ja, ja dat gaat ook vreselijk hard. Bizar. Nee, dat is lachen. En eh, nog wat eh, anders leuks. Ehm, heb je nou geen Ziggo en wil je toch de Formule 1 kijken en de kwalificatie kijken... is dat gewoon mogelijk, hè, dit, eh, dit keer? Je, je, kan hem volgen via de website van Ziggo. om daar, daar, daar, daar een HD-livestream uit met Olaf Mol. Ja. Dus iedereen die wil kijken, lekker kijken morgen om twee uur... Sorry, zondag om twee uur Nederlandse tijd. En ben je nou Ziggo-klant en wil je niet alleen de, de, de normale feed zien... maar ook een pitcam en een onboardcam... is dat ook mogelijk, hè, als Ziggo-klant nu? heb ik begrepen. Op 404 eh, en 403 geloof ik uit mijn hoofd. Ja, ik kan alles meemaken. Ja, nou helemaal eh, super Tim. Volgende week ehm, ben jij er niet. Nee, helaas. Ik ook niet. Ja, maar toch stiekem ook wel. Maar <laughs> ja. ik ben niet live die dag, dus, ehm, dus eh, helaas kunnen we jou er niet inhalen. Maar ik denk ook niet dat je dat erg vindt, want je hebt druk zat uh, op circuitpark Zandvoort, denk ik, die dag. Dat dacht ik ook, ja. Juist. hey Tim, hartstikke bedankt en we spreken je over twee weken weer. Yes, helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Oké, okay, hoi hoi. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor.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 I'm Net hoorde je Tim Koemans over de Formule 1. Beloof weer eh, spannend te worden. Zijn voorspelling is eh, P4 voor eh, onze Max. Nou, ik ben benieuwd. En volgende week vrijdag... S'avonds staat hij hier in het centrum van Zandvoort natuurlijk. En daar geeft hij dan een meet and greet. En dan waarschijnlijk, alleen is dat nog niet officieel bevestigd... neemt hij zijn auto mee. Het zal wel weer een RB14 zijn of zo, maar dat maakt niet uit. Vorig jaar met thuis Italia's antwoord had hij ook CRB. Had hij een, ehm, nee, had hij zogenaamd zijn Torre Rosso mee. Het was een Red Bull auto, maar het was zogenaamd Torre Rosso. Eh, het was dus een Red Bull auto met Torre Rosso eh, body. En eh, toen ja, mocht hij even gestart worden, even een beetje herrie maken. Maar ik denk wel dat zijn auto ook volgende week vrijdag hier in het centrum zal staan. En anders zaterdag en zondag natuurlijk op circuitpark Zandvoort in de F1-paddock zal die aanwezig zijn. Wij zijn toegekomen aan de laatste, zeg ik het goed? Ja, laatste nieuwe binnenkomer van deze week. we vinden we op een hele mooie 25e plaats. En we kennen deze artiesten eigenlijk van eh, Easy Love. Grootste hit eh, jongsleden gemaakt door eh, Sigala. Nu is een nieuwe samenwerking aangegaan met John Newman en Nal Rodgers.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 All you got. Mooie 23e plaats voor eh, deze Megan Trainer. Met No, No, No, No, No. En dan hoorde die nieuwe binnenkomen, Laatste nieuwe binnenkomer van deze week op de 25e plaats. Sigala samen met John Newman. En now Rogers met Give Me Your Love. En Antarctica daar zijn we inderdaad hier eh, in de studio. Want eh, ja, door de radio kon je ons niet aanraken. Even we zijn toegekomen bijna aan het laatste nummer van vandaag. Het laatste nummer van vandaag is ook precies de helft van de lijst, de nummer 20. Maar eh, niet voordat ik een eh, klein leuk eh, nieuwtje aan je ga vertellen. ik weet alleen nog niet welke. <laughs> ja, wel, ik weet wel welke. Want Brace, die kennen we allemaal wel. Die ehm, nepzanger, ja tenminste dat vind ik, uh, zanger, rapper, wat is het. Die heeft toen meegedaan ook aan de Voice. En weet ik wat allemaal wel dat hij doorgebroken was. Die is afgelopen donderdag opgenomen in het ziekenhuis. Want de zanger heeft acute problemen door nierstenen. 29 jarige zanger liet dat eh, vrijdag weten in een ochtendprogramma van Lex Gaarthuis op 100% NL. Brees die kreeg eh, acute pijnklachten. Nou, de zanger zit eh, midden in de repetities van zijn tour. Waarmee hij vanaf september langs de Nederlandse theaters gaat. Nou, dat is altijd een droom van me geweest, zegt hij. Nou, ik wens hem vanaf deze kant heel veel sterkte en heel veel succes natuurlijk.